Wat staan ze dan nu weer te razelen? Ja, ik verrek voor de kou gratis. Waarom maar weer in Spanje op het strand? Oh ja, maar dan wordt het lekker weer. hè, Oh, wat heerlijk. En ik had me in een prachtige bikini gestreken gratis. De bedoelt toch niet die de shabang wat ze aan had, hè? Wat gemolteneerde shabang. Wie ik over het strand liep, alle lui loerde, alle lui. Vindt ze het gek? Wie is die goed te zien gekropen kwam en wie had die goed was? Had het kruis tussen de knieën hangen? Ach, graden, jij nu toch goed, we moeten de leun niet denken ervan. Kom, laten we dat liedje dan zingen van de Costa Brava. tanken om. Jeg minner betydelig lag i te tilbake. En ik ging meg om det var nog ene pakke. Om det kosta brava, lekker ligge Zo we dat jou wel willen. Want daar is het fiesta, dat is feest. We waren eerst wel bang een hond te vliegen. Maar ja, wat wilt ze, Spanje is zoiets. En als we hij wil lopen in de regen, dan denk je weer weer aan deze journalistiek. Aan de mij om de bal nog een pakje, Aan de Costa Brava, lekker liggen in de zon. Ik heb daar wel goed op en moeten letten. Geloof me, gelijke gratis had nog kans. Ik rammelde dan met mijn kastanjetten en heb de dobbele gedans. En ik heb op zo'n ezelke gezeten. En ik zat aan wel lekker op een kruk. De schoenen, die is alle van vergeten. Het volgende jaar, daar gaan we dan weer terug. Om de Costa Brava. En in mijn begin lag ik orenlang te bakken. En ik ging me aan de baan nog in een pakje. Aan de Costa Brava, lekker nog in een pakje. Om de Costa Brava, lekker liggen in de zon. Lekker liggen in de zon.